11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de jemenitische havenstad Aden is een enorme chaos ontstaan... nadat Houthi-rebellen het centrum van de stad hadden bereikt. In delen van de stad zijn de Houthis nog aanwezig... maar het lijkt erop dat een deel zich terugtrekt... na luchtaanvallen van de coalitie van landen van de Arabische Liga. Aden is een bolwerk van de verdreven president Hadi. Aanhangers van Hadi hebben dagenlang geprobeerd de Houthi-rebellen tegen te houden. Gisteren kwamen er bij gevechten rond Aden tientallen strijders om aan beide kanten. Veel inwoners van de stad zijn op de vlucht geslagen. Ook Hadi zelf heeft de stad verlaten. Hij is naar Saoedi-Arabië vertrokken. In Frankrijk heeft het parlement een wet aangenomen die het aanzetten tot extreem vermageren strafbaar stelt. De wet is gericht tegen zogenoemde pro-Anna-websites die vooral jonge meisjes proberen over te halen om vermageringsmiddelen te kopen. Justitie kan die sites nu opdracht geven om dit soort aansporingen weg te halen. Gebeurt dat niet, dan kan een celstraf van maximaal een jaar worden opgelegd of een boete van 10.000 euro. Tienduizenden vrouwen in Frankrijk lijden aan anorexia nervosa... omdat ze net zo dun willen zijn als de modellen die ze in modeshows zien. Dat leidt tot grote gezondheidsproblemen. Het Rode Kruis is op zoek naar 2000 nieuwe vrijwilligers voor alle EHBO-posten op grote evenementen komende zomer. Het gaat onder meer om de start van de Tour de France in Utrecht en Seel in Amsterdam. Volgens de organisatie is het alle hens aan dek om de EHBO-aanvragen rond te krijgen. Bij sommige evenementen worden honderden vrijwillige hulpverleners per dag ingezet. De organisatie begint nu met werven om straks niet het risico te lopen om nee te moeten verkopen.